Katrien Straatman met het NOS Journaal. Even IS-strijders uit te schakelen. De Universiteit van Mosul wordt door het leger gezien als strategisch van groot belang. Gebouwen op de campus kijken uit op gebieden langs de Tigris in Oost-Mosul... die nog in handen zijn van IS. Een Duits vliegtuig heeft vanochtend een noodlanding gemaakt in Kuwait omdat er mogelijk een bom aan boord was. Het toestel van Eurowings was onderweg van Oman naar Keulen. Om het vliegtuig te onderzoeken op de aanwezigheid van explosieven moesten alle 300 inzittenden van boord. Het bleek een loos alarm. Volgens een woordvoerder van Lufthansa, de moedermaatschappij van Eurowings, kan de vlucht naar Keulen ieder moment worden voortgezet. In Parijs praten meer dan 70 landen vandaag over een twee-staten-oplossing voor Israël en de Palestijnen. De verwachtingen zijn niet erg hoog gespannen, omdat Israël en de Palestijnse autoriteit zelf er niet bij zijn. Premier Netanyahu blijft weg, omdat hij denkt dat de bijeenkomst op een anti-Israël-tribunaal zal uitlopen. De Palestijnse president Abbas is wel in Parijs en heeft na de top een ontmoeting met president Hollande, die de top organiseerde. In Brazilië zijn bij een gevangenisopstand zeker tien doden gevallen. Benden gingen elkaar te lijf in de grootste gevangenis van het land in het noordoosten van Brazilië. Daar zitten meer dan duizend mensen vast, terwijl er maar plek is voor 600. Alleen al in de afgelopen twee weken zijn er in Braziliaanse gevangenissen meer dan 100 gedetineerden omgekomen door geweld. Het weer in het oosten van het land is nog zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het zuidwesten en uiterste westen valt vanmiddag wat regen of natte sneeuw. In de rest van het land is het zo goed als droog bij een graad of 4.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 Jealous Son, he walks right in. Like the place belongs to him. Steers you from my arms again. He'll be back tomorrow. I have tried to show him you're mine. I've cast stones, I've begged, I've cried, but all my pleas fall hollow. smile your mouth and moonlight makes, hidden from Apollo. nummer draaide ik al nummer van New Standard Jazz Orchestra. Van het album Waltz About Nothing. Dit is het volgende nummer Spring and Fall. was de Spring and Fall. Nou hopelijk gaan we een beetje richting de spring. We hebben eigenlijk nog wel twee of drie maanden een beetje winter eh, voor de boeg. En aankomende week wordt het ook wel heftig lopen. We gaan verder met Hosier. Like real people do. like real like real people do.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 Barcelona van George Ezra en daarvoor Shape of You van Ed Sheeran. Ed Sheeran die afgelopen week dus ook weer twee nieuwe nummers heeft eh, uitgebracht. Dit was een wat ouder nummer. We gaan door met Waldack. Why Did We Fire The Gun? Waldek dus. Met het nieuwe album Ballroom Stories. Het volgende nummer is Macho Varro pra comer ali. pela enchente do canal. E era cobra, caramujo, caranguejo demais. Agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá. Agora tem condomínio. parece mentira. Tinha um pé de fruta ali naquele deserto de dardo no coração. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio. Carambola, siriguela e o bambuzal A bicharada que aparecia Trazida pela enchente do canal E era cobra, caramujo, caranguejo Mas agora tem condomínio lá Tinha coqueiro no mato, tinha cajá Agora tem condomínio lá Badabada, Verifying Eddie Harris. Met eh, het nummer Exodus. Eddie Harris heb ik eh, natuurlijk wel vaker gedraaid. Eh. altijd lekker sax. En we gaan verder met het nummer van Gardunor Avalanche of Dreams. Van het album Stronger. Nieuw, nieuw album. dancing in the cool summer. het einde gekomen van het tweede uur van ZFM Jazz. Het laatste nummer dat we gaan draaien is van John Legend. Darkness and Light. Alvast een hele fijne zondag. Tot de volgende keer. heaven on earth. A hell of a night to melt into one.